7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De bonden zijn blij met de overname van veel restaurants van Laplace... door supermarktketen Jumbo. Vakbond CNV vindt het goed dat voor veel mensen nu duidelijk is... dat ze hun werk houden. En de FNV heeft ook goede hoop... maar wil wel dat medewerkers vergelijkbare arbeidsvoorwaarden krijgen. Jumbo koopt tientallen losse restaurants van Laplace... niet de afdelingen in de warenhuizen van V&D. Wat er met VND zelf gebeurt is nog niet duidelijk. Er wordt nog gesproken met twee kandidaten. Asielzoekers moeten in Denemarken gaan meebetalen aan hun opvang. Een meerderheid in het parlement is het daarmee eens. Binnenkomende vluchtelingen moeten onder meer juwelen en contant geld inleveren bij de grens. Vluchtelingen die al in Denemarken wonen vallen ook onder de regel. In het noordoosten van Frankrijk is bij een ongeluk in een ondergronds laboratorium... waar kernafval ligt opgeslagen, een dode gevallen. Ook raakte iemand zwaar gewond... Hoe het ongeluk is gebeurd is nog niet bekend. De Duitse politie zoekt een man die vrijdag in een bouwmarkt bij Keulen spullen kocht waarmee een bom kan worden gemaakt. Hij haalde ammoniumnitraat en dat kan worden gebruikt als kunstmest, maar ook om een bom mee te maken. Hij zou een flinke hoeveelheid hebben gekocht, melden Duitse media. De politie in Duitsland verdenkt de man nergens van, maar wil hem toch spreken om te weten waarvoor hij het spul gaat gebruiken. Tijdens de nationale dodenherdenking in Amsterdam houdt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb een toespraak bij het monument op de Dam. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. Abu Taleb krijgt het woord na de twee minuten stilte en de winnaar van een gedichtenwedstrijd. Dan nog het weer. Het trekt regen over het land en aan de kust kan het behoorlijk waaien. Ook morgen veel wind en perioden met regen. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Donderdag wordt het droog en zonnig. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Nade en Muiden 7 kilometer lang. De A2 Amsterdam richting Utrecht is weer vrij bij Utrecht-Leidsterrein. Er staan nog 6 kilometer file vanaf Breukelen. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. A9 Diemen richting Alkmaar bij Alsmeer 3 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en Badhoevedorp 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. 2 kilometer file op de A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven. De weg is daar weer vrij.